Charlotte, flinke jonge man, gebogen heen en weer. Hij bracht vandaag zijn lieve vrouw vooral. stem als ik mijn oor dicht aan zijn venster leg. Moeder, ik kan je niet missen, is hier zo stil om me heen. Het is geluk. als sneeuw voor de zon verdween. Moeder, ik kan je niet missen. Het is hier zo leeg om me heen. Het brandt in mijn ogen, het bonst in mijn hart. Ach moeder. Laro. stoel voor altijd leeg. Nooit zie ik meer je gezicht. En het is alsof hier donker is bij het felste zonnelicht. En al bekijk maar voor me aan de wand. Dan word ik als een kind zo klein, door weemoed overmaakt. Moeder, ik kan je niet meer. is hier zo stil om me heen. is het geluk van mijn leven, als sneeuw voor de zon verdween. Moeder, ik kan je niet missen, is hier zo leeg.